Ze noemen het een, een logistieke ramp. Veel mensen zijn hun auto niet komen ophalen omdat hun vlucht niet doorging. En ook de veerdiensten hebben het druk, vooral op de route Calais-Dover... Vanmiddag werd bekend dat het Nederlandse luchtruim tot zeker morgenochtend 6 uur gesloten blijft vanwege de aswolk uit IJsland. Lijsttrekker Tieme van de Partij voor de Dieren is niet onder de indruk van de kritiek op het ontbreken van haar fractiegenoot Ouwehand op de conceptkandidatenlijst. Tieme zegt dat er in elke partij wel gedoe is over de kandidatenlijst en dat ze op de huidige lijst vertrouwt. De afdeling Zeeland van de Partij voor de Dieren weigert campagne te voeren zolang Ouwehand niet terugkeert. Tieme zegt dat dat niet uitmaakt omdat de campagne nog niet eens is begonnen. De partijleiding wil niet zeggen waarom Hand niet mag terugkeren. Op 25 april stelt het partijcongres van de Partij voor de Dieren de definitieve lijst vast. De begrafenis van de omgekomen Poolse president Kaczynski en zijn vrouw gaat zondag in elk geval door. Dat heeft de familie laten weten. Bij de uitvaart, zondag in Krakau, worden zo'n 80 staatshoofden en regeringsleiders verwacht. Maar door de problemen in de luchtvaart is het onzeker of die er op tijd kunnen zijn. Door de assenwolk is het Poolse luchtruim grotendeels gesloten en ook het vliegveld van Krakau is voorlopig dicht. Onder de genodigden zijn de Amerikaanse president Obama en zijn Russische collega met Medvedev. Namens Nederland gaan prins Willem-Alexander en premier Balkenende. In Den Bosch zijn bewoners van een verpleeghuis geëvacueerd vanwege brand. Het vuur was vanmorgen ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak. De brandweer had het vuur snel onder controle en de bewoners kunnen vanmiddag alweer terug naar hun kamer.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 20e nog weer van de hitlijst van Europa. Aflevering 15 van vandaag 16 april 2010. Iedere vrijdag hoor je hem hier aan het begin van je weekend. Tussen 3 en 5 op vrijdagmiddag. De 40 beste platen van Europa. Deze week in de lijst 17 stijgers. Drie blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 17 dalers dan ook nog. En daar nou hebben we drie platen over. En die komen helemaal nieuw binnen in de lijst. Dat betekent dat natuurlijk ook drie platen ruimte hebben moeten maken. Maybe J. Blight, am na 14 weken. 17 weken voor Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember. En Cheryl Cole, Fight For This Love, na 19 weken houdt zij het voor gezien. De stijgen deze week in handen van Alicia Keys. The Empire State of Mind Part 2 gaat in totaal 11 plaatsen omhoog. De snelste daler die is in handen van Robbie Williams. The Morning Sun die zakt 13 plaatsen naar beneden. Hij gaat er even voor zitten, wat langs genoteerd in de lijst van Europa. IAS met replay, 15 weken. En dat doet hij samen met Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Madonna met Revolver. En op nummer 39 ook 15 weken lang in de lijst van Europa. Rihanna met Heart. Nummer 40 is er voor Edward Maya.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 Sincere. plaatsverlies in de 15e week voor Rihanna met Hart. Deze week komt ze dus terecht op nummer 39. 38 is ze dan voor de eerste nieuwe binnenkomen. En na de grote doorbraak van Jason Derulo in ons eh, kikkerlandje... mocht IAS natuurlijk niet achterblijven. Dat gebeurde dan gelukkig ook niet, want Radio 538 die pikte replay op en maakt hem eh, zelfs alarmschuif. Dit heeft IAS geleid naar de top 10 van de top 40. Iets wat Jason Derulo met eh, wat dit JC niet echt gelukt is in Nederland. In Nederland eh, houdt IAS het nog even op replay, maar in de rest van Europa is ondertussen zijn tweede single alweer uitgebracht. Het zomerse Solo. En dit eh, heerlijke nummer doet de sneeuw smelten in Amerika, zeggen ze. Dat zal dan ook snel de charts gaan bestormen. Dat is ondertussen in Amerika aardig gelukt, hoor. Nu is zijn keuze ook gevallen op Europa. Ook daar gaat hij de single solo uitbrengen. En meteen komt hij terecht in de Euro Breakdown dus. Op nummer 38 deze week, IAS Solo.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 Met Short van Dam. langs langsgenoteerde van deze week, Madonna met Revolver. 15 weken lang alweer in de lijst. Ze zakt wel van 34 naar 37. En de volgende nieuwe binnenkomen, daar konden we niet omheen. We waren omzingeld door eh, Stomae? die hoeft alleen maar even toe te happen. In eh, België, Frankrijk en Duitsland staat deze plaat al eh, hoog in de hitlijsten. En ja, dan kan je als Europa natuurlijk niet achterblijven. Alora Dans. Op nummer 36 komen ze deze week eh, binnen in de lijst van Europa.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 En komen ze dus op nummer 34. Wat ons alweer even brengt bij een klein overzichtje. 13 weken in de lijst van 38 zakken naar nummer 40. Edward Maya, This Is My Life. Rihanna met Hard, 15 weken in de lijst, zak van 35 naar 39. Ias met Solo ook opnieuw binnen op 38. En Madonna Revolver 15 weken in de lijst van 34 zakken naar 37. 36 Stromae, Allo Adant. Nieuw winnen dus op nummer 36. Eh, Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Ook eh, een van de langst genoteerde 15 weken alweer. Van 33 zakken naar 35. De Baseballs Umbrella, twee weken in de lijst. Van 37 omhoog naar 34. En Alexander Burke, Bad Boys. 14 weken staat in de lijst. Ze zak van 30 naar 33. Jamie Collum, Don't Stop The Music. 12 weken in de lijst. vijf plaatsen verlies voor hem. Van 27 zakt hij naar 32. En drie plaatsen verlies voor Timbaland, If We Ever Meet Again. Twaalfde week ook in de lijst, deze week dus op nummer 31. En nummer 30 is alweer de hoogste nieuw binnenkomen van deze week. Het wordt een eh, druk jaar voor Keen. 10 mei eh, verschijnt namelijk alweer de Extended Play. Oftewel een cd eh, welke te lang is om een single te noemen, maar nog net te kort om echt een album te noemen. De Nine Train hebben we het dan over. En dat zal ongeveer 8 nummers gaan bevatten. Later dit jaar verschijnt nog eens een vierde studioalbum alweer van deze Britse pente. De eerste single die dit jaar uitgebracht eh, gaat worden, die belooft weer veel goed voor wat ons eh, te wachten staat. Stap for Minute klinkt de band meer pop dan ooit tevoren. De medewerking van rapper Kineen zorgt voor eh, extra energy. De Night Train staat overigens vol met energieke nummers. Kineen is naast Stap for Minute ook nog te horen in Looking Back.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 Sheryl Cole met Parachute. Deze week snoept ze er nog even vijf plaatsen vanaf en komt ze terecht op nummer 27. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag zijn we de dag eh, begonnen met enkele wolkenvelden. Maar dat eh, trok langzaamaan lekker naar het zuiden weg. En vanuit het noorden klaarde het geleidelijk op. Vooral vanmiddag schijnt de zon weer flink. De wind werd uit het noorden en is overwegend eh, matig van kracht. De temperatuur die blijft steken op een maximale 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het weer helder en bij een wegvallende wind koelt het flink af in de regio. Op de meeste plaatsen daalt de temperatuur naar waarde dicht bij het vriespunt, met daarbij zelfs kans op vorst aan de grond. Morgen belooft ook weer een eh, mooie dag te worden, met veel zonneschijn. Het blijft droog en een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur in de middag naar maximaal 15 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het weer helder en bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 3 Zondag zijn er weer flinke periodes met zon en blijft het nog steeds droog. De wind werd uit het noorden tot noordwesten. De temperatuur die ligt op een eh, aangenaam niveau en stijgt in de middag naar waarde tussen de 14 en 16 graden. En tijdens de donkere uren naar alweer een nieuwe week hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 3 eh, graden in totaal. Het van Zandvoort. Hey. the mom. 21, de Grim Fantasy Why Don't You, werd het alweer 18 eh, minuten voor 4. Je weekend komt steeds dichterbij. Ik help je nog even het laatste anderhalf uur door, zeg maar, met de grootste hits van Europa. Mocht je nou denken, waar zijn we ongeveer gebleven? Heb ik nog even een mooi stukje overzicht voor je. Op nummer 30 nieuw binnen Keen en uh, eh, Keen 1. Stop for a minute. Nieuw binnen dus op nummer 30. Caro Almerad, A Night Like This, staat nu 13 weken in de lijst, zak van 22 naar 29. Net zoveel verlies me dan van 21 naar 28. All City, Vandal Twilight, 12 weken in de lijst. De nummer 2, eh, <laughs> nee, nummer 2, 2 weken in de lijst, van 32 omhoog naar 27, Sherrickle met Parachute. De One Republic hoorde je ook, All The Right Moves, tweede week in de lijst van 29 omhoog naar 26. Cam van Fantasy, Why Don't You? Vorige week nog op 31, deze week 6 plaatsen omhoog. Drie weken in de lijst en ze komen dan op nummer 25. Het meeste verlies deze week was er voor Robbie Williams. Zijn Morning Sun zakte 13 plaatsen naar beneden. Tel daar de 11 bij op waar hij vorige week al stond. Dan kom je inderdaad op plek 24. Hij heeft daar 11 weken voor nodig gehad. James Morrison, Get To You, in zijn negende week zakte hij alweer van 19 naar 23. IAS met replay, de hoogste van de langsgenoteerde 15 weken alweer in de lijst. Hij zakt van 18 naar 22. Melanie Fiona, It Kills Me, 13 weken in de lijst. Vorige week op 15, deze week terug te vinden op nummer 21. Deze week in de lijst van Europa, drie zittenblijvers. En de eerste van die drie zittenblijvers, die is er voor David Guetta. Hij staat alweer 9 eh, weken in de lijst met zijn single Memories. En hij blijft zitten daarbij op eh, nummer 20. zaterdagmiddag tussen 3 en 5. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Met Short van Dam. see. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. I won't climb I'm too young to cry you won't quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey. just the way life goes. People feel what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made a a gypsy. And I won't back down, cause life's already bit me. And I won't cry, I'm young to cry if you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. History distances can lijst met haar single Love. Vorige week stond ze daarmee nog op nummer 23. Eh, Deze week gaat ze zes plaatsen omhoog naar 17. En daarvoor die single van Shakira met Gypsy. Vorige week op 26, zeven plaatsen winst pak ze. Na haar derde week alweer gaat ze dus naar nummer 19. Daar zit als je snel rekent eh, één plaat tussen. Nieuws die is van Taylor Swift. Today was a fair tale. Vorige week stond ze daarmee nog op nummer 10. In de elfde week zak ze 8 plaatsen dus naar nummer 18. De nummer 16 die stond er eh, vorige week een stuk slechter voor. Toen stond hij namelijk op nummer 25. 9 plaatsen winst dus in de vijfde week alweer.